Michel Koenen met het NOS-journaal. De zes agenten die worden vervolgd van een zwarte man in Baltimore... zijn op borgtocht vrij. Ze hebben een borgsom betaald van een paar ton, schrijft de krant de Baltimore Sun. De agenten worden onder meer aangeklaagd voor doodslag. Een advocaat vindt dat de openbaar aanklager te snel conclusies trekt. Hij vindt dat Freddie Gray niet gewond is geraakt door iets wat de agenten hebben gedaan of nagelaten. Twee ambtenaren moeten de naam noemen van de persoon die de fiscus een lijst met 300 zwartspaarders heeft gegeven. Dat staat in een advies van een advocaat-generaal aan de Hoge Raad. De Telegraaf heeft het stuk in het bezit. Het gerechtshof bepaalde eerder dat de fiscus de naam van de tipgever moest geven... maar van het ministerie van Financiën moesten de ambtenaren zwijgen. De zwartspaarders hadden gezamenlijk 100 miljoen euro in Luxemburg staan. De Belastingdienst legde ze forse naheffingen op. Minister Hennis wil stoppen met de verdere ontwikkeling van het grootste ICT-project van de overheid ooit. Dat schrijft NRC Handelsblad. Het project moet de bedrijfsvoering bij alle krijgsmachtsonderdelen automatiseren en verbeteren. Het zou al in 2009 klaar moeten zijn en heeft tot nu toe zeker een half miljard euro gekost. Hennis zou nu wachten op een goed moment om de Tweede Kamer te informeren over het pijnlijke besluit om te stoppen. Het Nigeriaanse leger claimt voor de derde keer in een week tijd... een grote groep vrouwen en meisjes te hebben bevrijd... uit handen van terreurgroep Boko Haram. De 234 vrouwen en meisjes werden vastgehouden... in een bos in het noordoosten van het land. Het leger is daar bezig met een grote actie. Ze willen de terroristen verjagen en alle gegijzelden bevrijden. Het weer, het blijft droog vandaag en de zon schijnt geregeld. Het wordt 10 tot 15 graden. S'avonds neemt de bewolking toe en gaat het regenen.